Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Gemeenten willen snel een gesprek met het demissionair kabinet... over de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. In een brief zeggen ze dat het zo echt niet langer kan. Afgelopen dagen werden vergaderingen over nieuwe AZC's in Noordwijk en Doetinchem verstoord door demonstranten. Je hoort de burgemeester van Utrecht. Zij is voorzitter van het gemeenteoverleg. En dat terwijl gemeenten gewoon de wet uitvoeren en voldoen aan hun plichten... Ja, staan onze burgemeesters, wethouders en ook raadsleden onder heel grote druk. De gemeenten zeggen dat ze hulp willen uit Den Haag... maar dat ze nu vooral worden tegengewerkt. Bij Leusden in Utrecht is een wolf doodgereden. Het gaat om een vrouwtje. Daarom weten we zeker dat het niet de probleemwolf is die daar in de buurt loopt. Dat is een mannetje die een wandelaar gebeten heeft en afgeschoten mag worden. Een Nederlandse tiener is door Spanje overgeleverd aan Nederland. De jongen van 17 zou betrokken zijn bij een moord op een Nederlandse student vlakbij Malaga. Hij zou 18 kogels hebben afgevuurd op zijn slachtoffer. Toen hij werd opgepakt was de jongen volgens de Spaanse politie op verkenning voor een tweede moord. Nederland was al naar hem op zoek voor een ander misdrijf en daarom komt hij nu naar ons land. De Drentse voetbalclub SV Borger kan opgelucht ademhalen. Ze organiseerden een loterij om geld op te halen voor een nieuw clubhuis. Er was zelfs een tweedehands Ferrari te winnen. Er was alleen een klein beetje paniek. Afgelopen dinsdag moesten er nog dik 17.000 loten verkocht worden. En als dat niet zou lukken, dan bleef de club zitten met een gat van 150.000 euro. Gelukkig ging de verkoop na wat media-aandacht supersnel. Ja, iedereen in de commissie ook. Ja, je vliegt elkaar om de armen, je kijkt elkaar aan met verbazing van... joh, wat, wat gebeurt ons hier? Het is echt eh, alleen maar eh, blijheid, vrolijkheid, eh, euforie en ja, eigenlijk geen woorden voor. Uiteindelijk is er 550.000 euro opgehaald. Bijna twee keer zoveel als het streefbedrag. De winnaar van de loterij kan kiezen de Ferrari of 75.000 euro mee naar huis nemen. Het weer nog een wisselend dagje met zon en wolken. Vooral aan de kust vanochtend nog kans op een bui. Later vandaag wordt het overal zo goed als droog bij maximaal 16 tot 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk in Noord-Holland... door de wegwerkzaamheden op de A10 Oost bij Amsterdam. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam zorgt dit voor 20 minuten oponthoud bij knooppunt Diemen...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 the phone. aflevering staan we nog even stil bij de herfst. Vier blokken van drie songs elk. Met de elementen regen, wind, mist en storm. Daarbij hoor je nog een aantal losse songs die de sfeer van het najaar in al zijn kleuren vangen. Geniet van deze muzikale herfstwandeling. Eva Cassidy's versie van Autumn Leaves is een meesterlijke vertolking van een klassieker, die het vallen van de herfstbladeren symboliseert. Haar ingetogen zuivere stem geeft het nummer een bijna tastbare en nostalgische sfeer. Perfect om in de herfst stil te staan bij vergankelijkheid en herinnering. Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. Het zachte geluid van vallende druppels Supertramp met It's Raining Again brengt je meteen in een speelse, lichte stemming over regen die blijft vallen. Daarna de onvervalste klassieke Raindrops Keep Falling On My Head van B.G. Thomas. Subtiel en licht als de eerste herfstregen. Afsluiten doe ik met John Fogerty, die de onweerstaanbare kracht van regen bezingt in Who'll Stop the Rain. happens when will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. als ongrijpbare kracht die alles verandert. En soms zelfs fluistert. In de wind van cadans hoor je de wind zelf bijna waaien. Mysterieus en zacht. Against the Wind is een klassieker die zowel strijd als vrijheid vangt. Passend bij het herfstseizoen. Bob Seger is de vertolker. Ook in het Nederlandse lied Door de Wind van Ingeborg voel je die frisse adem die stevig aanzet tot reflectie en hoop. zoveel dat de dag is overwonnen. Je ruimt de kamer op, de afwas in het zon. Je neemt de De wereld zwijgt en lijkt je te vergeten. Je plaat van JJ Kale, het wordt een ritueel. Je draait een hart om de stilte te doorbreken. Je ruimt de kamer op, de afval in het zon. Je neemt de meubel chegou. didn't know now what I didn't know then Against the wind We were running against the wind We were young and strong We were running against the wind And the years rolled slowly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 at a time, breaking all of the rules that would bend. I began to find myself searching, searching for shelter again and again. Against the wind, little something against the wind. I found myself seeking shelter again. Holland. 的绿。 Autumn Almanac nemen de Kings mee in een kleurrijke Britse kijk op de herfst. Het nummer vangt een feestelijk maar tegelijk bescheiden seizoen, vol kleine observaties van het alledaagse herfstleven. Een vrolijke, licht nostalgische trek die de charmante kant van de herfst laat horen. sleurige geheim dat alles bedekt en verbergt. Bob Marley, met Misty Morning, neemt je mee in een vredige, haast magische ochtend vol nevel. Verdwenen in de mist vult dat aan met de filmische sfeer van verdwijnen en herinnering. We zetten het Nederlandse duo Hero aan het werk. Klassiek en romantisch sluit Johnny Mattis met Misty dit blok af. Een zachte jazzy ode aan mistige emoties. slaat hard, de straten besmeurd. Mijn ogen zijn moe, de slaap kon niet komen. Ik leef in een droom, de droom verscheurt. Waar ben jij? Een schaduw in het donker. Waar ben jij? Verdwenen. staat al aan, maar ik ben weer gaan liggen. De geur van jouw tranen nog op mijn gezicht. Ik kijk naar de sjaal die jij bent vergeten. En die nu in plaats van jou hier ligt. zo lief is. Is er nog ruimte voor mijn woorden, voor mijn spijt? like I'm clinging to a cloud I can't understand I get misty just holding your hand Walk my way And a thousand might be the sound of your hello That music I hear I get misty the moment you're near You can say that you're leaving storm, het heftige en onstuimige element van de herfst. Riders on the Storm opent met dreigende regendruppels en brengt een donkere spannende sfeer. Soulvol en tijdloos is Etta James met Stormy Weather, een song die stormen van het hart vertolkt. De Nederlandse formatie De Kik sluit het blok af met een verhaal over rust en hoop na het woelige weer. Stilte na de storm. a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends. Our life will never end. Gotta love your man. the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. rijke reis door de elementen en geluiden van de herfst. Van frisse regendruppels tot de warme nevel. En van onstuimige stormen tot de zachte wind. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Triple Play. Tot de volgende keer, wanneer we weer samen op ontdekking gaan, binnen de muziek. Blijf warm en geniet van de kleuren van het seizoen. In dit geval de herfst. Made in Holland. Loop je met me mee als ik s'avonds over straat ga? Kijk je ook omhoog in het oneindige heelal? Ruik je net als ik het houtvuur in de tuinen en de val? eens Langs de huizen waar we woonden in de tijd. Zie je net als ik de lichten daar nog branden. Waren wij toen anderen. zij groeiden al, Ach, je weet niet hoe gaat. s'avonds weer opstaan, kijk je vooruit in het oneindige heelal. Neem je een handvol valende bladeren, zie je daarin